Het hof wil dat Israël onmiddellijk stopt met aanvallen in Rafah. Nederland deed vandaag ook een oproep. Demissionair premier Rutte wil dat er een staakt het vuren in Gaza komt... en dat alle Israëlische gijzelaars worden vrijgelaten. Rutte deed die oproep na de Israëlische luchtaanval op een tentenkamp in Rafah. Tientallen mensen kwamen daarbij om het leven. Het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein gaat morgen weer helemaal open. Alle operaties, ingrepen en afspraken gaan door... nadat gisteravond een deel van de parkeergarage instortte. Patiënten worden opgeroepen om niet met de auto te komen... omdat de garage dicht blijft. Voor personeel is er parkeerruimte geregeld aan de rand van Utrecht. Vanaf daar kunnen ze met pendelbussen naar het ziekenhuis. Gisteravond stortte een deel van de garage bij het ziekenhuis in Nieuwegein in. Niemand raakte gewond. Een hoe de garage in kon storten wordt onderzocht. Het is snikheet in Finland. Het kan de komende dagen boven de 27 graden worden in het Scandinavische land... waar het nu ongeveer 10 graden warmer is dan gemiddeld. De Finse Weerdienst waarschuwt de komende dagen dan ook voor een hittegolf. En dat is bijzonder. Normaal gesproken zijn zulke waarschuwingen er op zijn vroegst in juni. En over iets minder dan drie weken begint het EK voetbal in Duitsland. Het Nederlands elftal is vandaag officieel begonnen aan de voorbereiding. Een deel van de selectie kwam in Zeist bij elkaar. Verslaggever Jeroen Stekelenburg was erbij. Er zijn 30 spelers die nog in de voorselectie zaten, moet ik zeggen, begin van deze dag. Want inmiddels is er eentje definitief afgevallen, Martin de Roon. Dat is dan het eh, sportieve nieuws van de dag. Die is te geblesseerd om, eh, om het EK te halen. Dus zijn er nog 29. Van die 29 eh, komt een aantal pas later aansluiten. Uh, Memphis Depay bijvoorbeeld komt vanavond. Eh, op dit moment traint eh, Quinten Timber op een, op een ander veld. En dus staan er hier 15 op het veld. En dat is een hele rustige training. Het is echt opstarten. Woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman zijn definitieve selectie bekend. Het weer dan. Vanavond vanuit het zuiden nog wat buien. Morgen eerst zonnig, later op de dag meer regen en dan een graad of 18.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 Uiteraard te horen op ZFM Zandvoort. een hele goede avond en welkom bij Play It Loud Underground. Normaal is mijn zin dat Marcel links van mij zit, maar hij zit er vandaag niet. Ik doe het alleen. Marcel is lekker op vakantie, dus ik ga lekker alleen uh, het zelf doen. En eh, welkom, eh, ja, welkom bij Play It Loud Underground. En we zijn lekker begonnen met Gutalax, met het nummer Disco Later Purple Stoma. Ja, heerlijk. En het intro was van Heinos. Dat hebben ze, ja. Dus het is een Tsjechische band. En toch hebben ze iets uit het Nederlandse weten te eh, strikken. De bent Heinos. En wij gaan nu lekker luisteren naar Satanic Warmaster. Bye. die man heerlijk schreeuwen. Eh, je hoorde Unleashed met Before the Creation of Time. Unleashed, de Zweedse death metal band die in 1989 opgericht is door Johnny Hudlund. Ex-nihilist en Unleashed behoort tot een, de eerste generatie van de Zweedse death metal bands. Die gaan dus al een tijdje mee. We gaan nu verder met een Nederlandse band. En wel Helleruun. Helleruun, een oud Nederlands woord voor... Eh, grofweg tovenarij. En had ik al gezegd, leuk dat je luistert. Leuk dat je luistert. En dan zulke takkie schreeuwen in, in, in de microfoon. Dat doe ik niet, maar dat Benighted. Je luistert naar Benighted. Franse Dead Grind Band uit eh, Saint-Antien. wee. oui. Lieve schat, ga lekker slapen. Je hebt hoofdpijn. En eh, deze muziek eh, doet daar niet ten goede aan. Misschien wel het volgende nummer. Jeroen, het is toch geen oude geworden. Het is een, nou, oude. Deze is uit waar komt hij uit? 2000 nog, 2007. Eh, iedereen hebt liever de, uit de jaren 90, of iedereen. Spreek voor eh, jezelf. Dit nummer eh, is van Impel Nazarene, Blueprint for Your Culture en Apocalypse. Ook gelijk het, langste titelnummer van vandaag. En uh, luister maar lekker aan. Oh ja, we hebben straks nog een... Marcel is er wel niet, maar hij gaat nog wel een interview doen. En hoe we dat doen, hoor je zo. kan je ook wat rustigere nummers vragen, draaien. Eh, ja, dat kan ik. passing of the dead. Funeral Mist. Met het nummer Hosanna. En dat, oh, ik moet wel in de microfoon praten. Ja, nou, ik moet ook even wennen eh, alleen. Uh, je hoorde Funeral Mist met Hosanna. En daarvoor hoorde je eh, Bloodline. Het, ja, je ziet het niet. Als je werkt met zie je het. Ik doe tussen aanhalingstekens. Het rustige nummer was van Bloodline. While the city sleeps. Nou, ik denk dat op het moment helemaal niemand meer slaapt. Eh... Ik nou, hoop ik dat ik dit goed ga doen. Oh, nee, daar gaat het. Ja, dit gaat goed. Eh, Hilt. Eh, 31 mei komt hun nieuwe EP uit. En Hilt is een band van Lars Brodersen van Marduk. Ex-Marduk. En hij doet het nu zelf. Hij zingt. En we gaan hier een, eh, de single De Slayers van draaien. Ik vind het echt een geweldige band. En ik kan niet wachten dat de volledige CD uitkomt. Maar nu moeten we het nog even doen met de EP. 31 mei komt die uit. Gaan bestellen. Bandcamp Hild. H-I-L-D. En je vindt ze op Instagram. En... Eh, mattress That's the failure of life Let's know your life Blood needed, blood mist, blood mistress Burning points of rock Beneath the mouth the burn and the breath Blood, blood, demand, demand, demand Invulnerability Blood, blood, blood demand, invincibility Bound with me in the millions Made up in the same rush Side met het nummer Bastard of Christ. Daarvoor hoorde je Hilt met de Slayerness. Um, hello, listeners abroad. Um, this show is usually is mostly in Dutch, but I will say a few words in English so you will understand. There will be an interview with uh, Immortal Sun next. Uh, Marcel, who's not here, uh, is going to do it, but we have it on uh, CD here, so you're going to listen to an interview with Immortal Sun. And next hour, I'll play an interview From Immortal Sun. and uh, yeah, let's listen to it. Hello, Murat. Good afternoon. This is Marcel from Play It Loud. Welcome to my metal show, and thanks for giving me the opportunity to talk with you. For the listeners who don't know about your band and who you are in the Netherlands, uh, where are you and where is your band uh, based? Hello, Happy to be here, loud. We're from Egypt, from Fayoum City. We're four brothers. We started in 2013. You don't hear many metal bands from Egypt or Northern Africa in general. I don't know many famous bands from that part of the world. The only one I know, for instance, is Marath from Tunisia, and that's it. How can you describe the Egyptian metal scene? Is the metal scene very much alive in your country? There are many metal bands in North Africa and in Africa generally, and they have a great future because of their strong ideas. You got the inspiration from the ancient Egypt as we look at your latest release, your first full length album, Egyptian Spells, that came out earlier this year. Which bands were your most important influences? Actually, it's not one band, it's almost all the old school black metal bands. You released your album under Masters of Chaos Records, an underground studio and record label from Colombia with bases worldwide. How did you get the chance to collaborate with them? We started with Master of Chaos after our song Sultan Salah ad-Din invitation before the album The Egyptian Spells we have our album 10 Years of Misery. It's album that you can hear this and black metal. In this one, it's almost all the songs we did last 10 years. Master of Chaos, heard couple of songs and like it so we start to work together. On the album we find your own material and also great covers from other famous metal bands like Bursum, Slayer, Behemoth, Cradle of Filth, and Mayhem. What was the reason to add cover songs to the album? Our original songs came from our culture, came from our spirits, and I think we have something special. We also like to play cover songs, especially that songs that we raised with it and we started making cover songs for ACDC, Black Sabbath, Deep Purple, and that's the kind of music we like in this time. We also decide to have many collaborations from guests from different countries on a couple of songs, like for instance the singer Awicha from Thailand on the song Last Words from the Great Sphinx. How did you get in touch with these guest vocalists? immortal son and master of chaos so that they are can sing it by good way so here we are we make it together how can the people buy the album from immortal sun i saw it's available through the label of masters of chaos but do you also have bandcamp where they can purchase it you can get the album from master of chaos as you said okay murat thank you so much for your openness uh, finally, what are the future plans with Immortal Sun? What can they expect from you in the near future? Right now, we start to make something I think it's very, very special. We're gonna make a new style of black metal music, you know. We're gonna use something so special, as I said. And I'll make it as a surprise very soon, you'll know it. Thank you so much. Once again, thank you so much for your answers. I wish you a lot of success with your career and we'll stay in touch, Murat. Have a great night. Bye bye. Voor degene die net pas inschakelen, dit was een interview Marcel met Murat van Immortal Sun. En wij gaan nu naar, eh, ja, ik heb geen idee hoe deze band heet, maar ze zijn best heel goed. je hoort het heel goed. Er werd in het Nederlands gezongen. En dan wel door Inge. Eh, de band Doodswens. En daarvoor hoorde je... Ja, Marduk. Ze waren laatst samen op tour. Uh, Doodswens en Marduk. En samen met eh, nog een band. Wauw, hoe heette die ook alweer? Ik, ik vond ze niet echt tussenpassen, En daarom ben ik hun naam ook vergeten. Het maakt ook niet heel veel uit. nou, het gaat lekker. Ik ben een paar aantal dingen vergeten. Niemand die dat merkt. Ehm, ik heb nog een minuutje om te lullen. Dan hebben we gaan we band luisteren. Treldom komt uit Noorwegen. Is al een hele tijd terug. Ik heb deze cd ook echt een van mijn eerste cd's geloof ik. Als je de originele hebt, die heb ik. Dan eh, heb je nog een aantal centjes in je handen. Eh, we gaan naar het nummer Talk luisteren. Wat mist betekent in het Noors, als ik het goed uitspreek. Eh, ik zeg gewoon dat ik het goed uitspreek. Ehm, ja, dan moet je vol gaan lullen. 2 minuten 51 en ik heb nog 30 seconden. Heb ik nog wat leuks te vertellen? Ja, ik heb nog wat leuks te vertellen. Eh. we hebben nog een uur. Nou, fantastisch. Ehm, daar gaan we Immortal Sun draaien, waar we net het interview mee hadden. Of tenminste, ik, eh, Marcel gaat daar het interview mee. En eh, daar gaan we een nummertje van draaien. En voor de rest hebben we nog andere hele leuke bandjes voor je. Maar ja, ja, het is me gelukt. We gaan luisteren naar Trelledrom.